Femke met het NOS-journaal. Bij verschillende gasexplosies in een stad in Taiwan zijn zeker 15 doden gevallen. Meer dan 200 mensen raakten gewond, melden de hulpdiensten. De explosies zouden zijn veroorzaakt door breuken in een gasleiding. Volgens Chinese media zijn verschillende wegen door de explosies zwaar beschadigd... en sloegen auto's door de kracht van de explosies over de kop. Een aantal gebouwen is in brand gevlogen. Nederlandse onderzoekers hebben vandaag in een mortuarium in Donetsk 25 monsters met erfelijk materiaal van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne gekregen. En ook is er kleding overgedragen. De leider van het team wil niet zeggen wie het materiaal overhandigde. Donetsk is in handen van de pro-Russische separatisten. Het is niet duidelijk of het om materiaal gaat van slachtoffers die al naar Nederland zijn overgebracht. Een vrouw in Amsterdam heeft aangifte gedaan van mishandeling. Ze zegt dat ze is geschopt en geslagen omdat ze een Israëlische vlag aan haar balkon had hangen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en wordt niet uitgesloten dat er een andere aanleiding voor de mishandeling is. Volgens de politie is in Amsterdam te merken dat de spanning toeneemt door het conflict in de Gazastrook. In zee bij het Noord-Hollandse Juliana-dorp is een vrouw verdronken die twee kinderen uit het water wilde redden. Ze dacht dat de kinderen kopje onder dreigden te gaan. Ze raakte zelf onwel en kon niet meer gereanimeerd worden. Ondertussen waren de kinderen zelf op het droge gekomen. Zij zijn ongedeerd. PSV heeft in de derde voorronde van de Europa League gewonnen van het Oostenrijkse St. Pölten. In Eindhoven werd het vanavond 1-0. Tien minuten in de tweede helft scoorde Luc de Jong met een kopbal... en Florian Jozefzoon kreeg twee keer geel voor een schwalbe. Hij moest het veld uit. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot 13 graden. Trekken ook enkele wolkenvelden over.